Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De politie heeft vier van de vijf overleden slachtoffers geïdentificeerd... van de explosie aan de tarwekamp in Den Haag van zaterdagochtend. Drie van de slachtoffers komen uit Den Haag. Het gaat om een 45-jarige man, een meisje van 17 en een vrouw van 41 jaar. Het vierde slachtoffer is een man van 31 uit Voorburg. Over het vijfde slachtoffer is nog niets bekend. Onder het puin wordt ook vannacht nog gezocht naar vermisten. De politie in Den Haag heeft tientallen tips gekregen over onder meer de auto die hard wegreed na de explosie in het wooncomplex. Naar de bestuurder en het voertuig wordt nog gezocht. De politie in Amsterdam heeft een man gevonden die mogelijk is neergeschoten. De man werd rond half elf op straat gevonden in Amsterdam-Oost. Hij is ter plekke overleden. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Rusland heeft met de Syrische rebellen afgesproken dat de veiligheid van de Russische militaire basis en diplomatieke posten in Syrië is gegarandeerd. Dat zegt een bron in het Kremlin tegen het Russische persbureau RIA. Aan de Syrische kust heeft Rusland een luchtmachtbasis en een marinebasis. Moskou steunde de Syrische president Assad jarenlang, ook militair. Assad zelf is inmiddels in Moskou. Poetin heeft hem en zijn familie asiel verleend. De VN-veiligheidsraad komt komende dag bijeen om te vergaderen over de situatie in Syrië. Max Verstappen gaat in Rwanda aan de slag met jonge lokale coureurs. De Formule 1 wereldkampioen doet dit als een soort taakstraf die hem eerder dit jaar werd opgelegd vanwege zijn grove taalgebruik rondom de Grand Prix van Singapore. Dit jaar is de prijzenceremonie van de Formule 1 ook in Rwanda...